Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland probeert mensen weg te halen uit Sudan. In het Afrikaanse land wordt al ruim een week gevochten tussen het leger en een andere strijdgroep. Er wordt nu geprobeerd om 152 Nederlanders daar weg te halen. Hoe dat precies gaat is niet duidelijk. In de hoofdstad Khartoum wordt er namelijk hard gevochten. Daarom evacueren veel landen hun mensen via Port Sudan, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Dat is een havenstad aan de, aan de Rode Zee. Uh, daar vandaan zijn nu zo'n 170 mensen vertrokken. Maar ja, die stad die ligt 13 uur rijden van Khartoum af. Hè? En de meeste buitenlanders, de diplomaten... maar ook mensen die voor internationale organisaties werken... die wonen daar. De man die gisteravond bier gooide naar de grensrechten bij de wedstrijd FC Groningen-NEC zit nog vast. Het gaat om een supporter van 18. Door zijn actie werd de wedstrijd in de 18e minuut definitief gestaakt. De directeur van FC Groningen is pissig. Uiteindelijk wil je gewoon een normale voetbalsfeer. Dit soort individuen eh, die moeten eh, zo lang als mogelijk eh, de stadions uit. Het is niet duidelijk of de wedstrijd later nog wordt ingehaald. Hooikoortspatiënten opgelet, de graspollen komen eraan. Het seizoen van de gras is begonnen en hebben de meeste hooikoortsmensen last van. De komende dagen wordt het wel wat slechter weer. Dat is dan wel goed nieuws voor mensen die hooikoorts hebben. Door regen en wind blijven de pollen niet lang hangen. En het is klaar met het likken aan je koopzegels... om vervolgens met een vol boekje je cash op te halen bij de Jumbo. Die supermarkt stopt nu ook met het uitgeven van fysieke koopzegels. Zo'n zegel krijg je bij je boodschap als je iets meer betaalt. Die plak je vervolgens op in je boekje. Is te horen in dit oude filmpje. Deze zegels plakt u op een verzamelkaart door alleen maar de zegel te bevochtigen, want de kaart is al gegooid. De volle kaart kan je vervolgens inleveren en dan krijg je net iets meer geld terug dan je hebt betaald. De online zegels zijn voor de supers minder gedoe. Er werden namelijk nog wel eens fake zegels ingeleverd. Alleen bij de koop en de plus moet je nog likken en plakken.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 Door werkzaamheden is er veel verdraging op de A10 West... tussen Amsterdam de Baarsjes en en Koenplein. De verdraging is 20 minuten. Op de Ring Noord tussen Volendam en Amsterdam Tuindorp... ook een kwartier verdraging daardoor. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam...